Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De landelijke partijleiding van de ChristenUnie wil niet dat de lokale afdeling in Den Helder in een college met de PVV stapt. Partijvoorzitter Adema wijst erop dat zijn partij en de PVV aan het Binnenhof juist vaak tegenover elkaar staan. Maar de ChristenUnie in Den Helder vindt dat de plaatselijke PVV'ers zich gematigder opstellen en dat er daarom met hen wel te praten valt. Zimbabwe heeft de wietteelt voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden gelegaliseerd. Telers kunnen een vergunning aanvragen die elke vijf jaar moet worden vernieuwd. Voor de lol en joint roken blijft illegaal. Zimbabwe is het tweede Afrikaanse land dat wietteelt legaliseert. Lesotho deed dat vorig jaar. President Trump heeft met de Zuid-Koreaanse president Moon... een lang en goed telefoongesprek gevoerd... over de komende top van de VS en Noord-Korea... De plaats en datum voor de top staan vast, twitterde Trump na zijn telefoongesprek. Maar hij zei nog niet waar en wanneer. Maar eerder had hij al gezegd dat de historische ontmoeting in mei of begin juni moet plaatsvinden. Volgens bronnen is de ontmoeting in Singapore of Mongolië. Venetië heeft tijdelijk metalen toegangshekjes in de stad geplaatst... om de bezoekersstroom beter in de hand te kunnen houden. Als de hekjes dicht zijn, moeten toeristen een andere route nemen. Zoveel mogelijk om de binnenstad heen. Inwoners kunnen wel door de poortjes lopen. Venetië verwacht de komende week meer dan 200.000 bezoekers vanwege de 1 mei-viering. De Italiaanse stad heeft 50.000 inwoners en krijgt elk jaar 30 miljoen toeristen over de vloer. De meeste komen met cruiseschepen aan. Het weer bewolkt en af en toe een bui.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. You came in. That's what my little heart was looking for. Laughter in the rain. Feeling like a fool. discover she's just a friend now.